En ook in Engeland zetten ze een flinke stap. Bijna alle regels zijn daar sinds vandaag losgelaten. Mensen hoeven daar geen mondkapje meer op. Toch blijven sommige Britten extra voorzichtig, zoals deze kapster. It's a mixture of how people feel at the, moment. Some people feel very comfortable sitting there without a mask, but some people still don't. So we are still asking customers to wear them. In Nederland is het kabinet voorlopig niet van plan om de mondkapjes in de band te doen. Bij een ongeluk in Alkmaar zijn gisteravond twee vrouwen om het leven gekomen. Een man van 24 uit Alkmaar is opgepakt. Volgens de politie botsten de twee auto's op een kruising tegen elkaar. Getuigen zeggen tegen NH Nieuws dat er vlak voor het ongeluk een straatrace werd gehouden met twee of drie auto's. Een bewoner van een asielzoekerscentrum in Limburg heeft twee medewerkers ernstig verwond. Volgens de politie kregen de medewerkers hete olie over zich heen. De medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is verder niks bekend gemaakt. En Belgen die een nieuw paspoort aanvragen... krijgen binnenkort een veel leuker paspoort dan dat van ons. Op de eerste pagina's de beroemde rood-witte raket uit Kuifje te zien. En ook andere Belgische striphelden komen in het boekje voor... zoals Suske en Wiske en de Smurven. Je hoort de minister die het nieuwe paspoort invoert. Eerst omwille van de feit dat we, we zijn fier eh, op eh, eh, dit kunst... en we zijn fier dat België zo bekend is ter wereld... ten opzichte van de stripverhalen. En de tweede was inderdaad omwille van de feit dat u kan gebruiken de tekening om meer veiligheid element daar te plaatsen.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 me son. Mama always told me first chance that you get, boy, cut and run. I got whiskey in the backseat. Mama, it'll be alright. I got one more run I gotta make. A little right tonight. And I know the day Toby Keith hier bij de National Radio Show. We zijn er weer. Iedereen van harte welkom. De playlist is weer bomvol met muziek. En we gaan heel snel verder. tweede nummer, Bluegrass muziek. In 2002 werd dit nummer voor het eerst opgenomen door de Statler Brothers. Nu is het in een mooi Bluegrass jasje gestoken door Darren en Brooke Aldridge. Samen met de Oak Ridge Boys. Dit is He's Getting Me Ready. heavy load. Gonna see what Jesus has waiting there. en de Oak Ridge Boys met He's Getting Me Ready, hun nieuwste single. En over nieuwe muziek gesproken, we gaan naar de digitale brievenbus. Via info.nashforradio.nl kregen we de nieuwste single opgestuurd van Hurricane Highway. Ze komen uit Ierland en hun muziek heeft al vaker bij ons op de playlist gestaan. Zoals ik al zei, hun nieuwste single, dit is All Time Favorite. I really can't stand that song. But every time it comes on, her face lights up, she jumps right up. starts dancing round Can't stop watching her move I'm a beer and whiskey guy She likes her red wine I never touched it, now I love it When I taste it on her lips, yeah I do If I had to make a top ten list She'd take up every spot van Hurricane Highway uit Ierland. En dat nummer heet All Time Favorite. En zoals gebruikelijk hebben wij natuurlijk ook ruimte voor de wat oudere country muziek. En daarvoor gaan we naar 1973 voor echt zo'n klassieker. Tequila Sunrise, dit zijn de Eagles. us on Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. inmiddels al 21 jaar mee in de Red Dirt en Texas Country scene... en bracht vorig jaar het album Where Phones Don't Work uit. Je hoorde Wade Bowen met When Love Comes Around. En nu is het tijd geworden voor muziek van Dolly Parton. Die nam dit nummer wat ooit geschreven is door Mac Davis... en natuurlijk een van de grootste hits was van Elvis Presley. Ooit een keer op, dit is In The Ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morn. Poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need, it's another little hungry mouth to feed in the ghetto. People, can't you understand? starts to roam the streets at night. He learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. And then one night, in desperation, the young man breaks away. He buys him a gun and he steals a car and he tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As the crowd gathers round with a gun in his hand in the ghetto. And a young man died. van. Dolly Parton's versie van In The Ghetto. Alhoewel die van Elvis ook heel erg mooi is, vermin ik toch die van Dolly het mooiste. We gaan naar muziek van onze maandartiest. Hij heeft natuurlijk ook gospelmuziek opgenomen. Hij noemt het zelfs Honky Tonk Country Gospel. In 1966 deed hij dat samen met zijn Buckaroos, Buck Owens en Dust on Mother's Bible. Dit is de Nashville Maandartiest. There's dust on Mother's Bible. Its covers worn with age. And it's old and wrinkled, Mama's there. country gaan we naar Americana. Hoe fijn zou het zijn als we met z'n allen een beetje overweg konden. Daar gaat het in dit liedje over. Brand Cup en Nicky Lane en Soapbox. Well, the crowd goes crazy when catastrophe strikes. Nobody's feelings seem to come out right. Talk is cheap and common sense ain't commonly found. attention, keep on having my fun. Minding my own, I'll be a son of a gun. If so and so down the road don't like it a bit, I keep sidestepping, they keep throwing me shit. Don't talk politics. I'm just a casual singer, holding my stones and my sticks. If I got a problem, my job is pull my heart in a song. accent is louder than mine. You might wear out my nerves, but you ain't changing my mind. My good God, let's hop off the soapbox and get along. Well, there ain't no kitchen fitting all of these cooks. If you're craving bacon, you may get dirty looks. So damn, suck it up and wash it down. golden road. Telling the truth don't ever get old. And sometimes, Lord, all we can do is fight. It might drive me crazy, but it won't be tonight. I don't preach no tricks, don't talk politics. I'm just a casual singer, holding my stones and my sticks. If I got a problem, my job is pour my heart in a song. dog, your opinion is louder than mine. You might wear out my nerves, but you ain't changing my mind. My good God, let's hop off the soapbox and get along. Get along. just a casual singer Holding my stones and my sticks If I got a problem, my job is pour my heart in a song Well, hot dog, your opinion is louder than naar Nashville. Met nu country uit Nederland. 1980 bracht de band Tulsa het album Songs to Cover You uit. En op dat album staat het nummer wat je net hoorde, Me and You and a Dog Named a Boo. En van 1982 gaan we naar 1996 voor een countryzanger die voor mij in ieder geval persoonlijk wel een beetje onbekend blijft. En dat vind ik niet zo goed, want hij maakt hartstikke lekkere muziek. Dit is Aaron Tippen en Without Your Love. brievenbus. En daarvoor gaan we naar Noorwegen. Voor de nieuwste single van Lisbeth Haug. Ze groeide op in Eiken in het zuiden van Noorwegen. In een familie van muzikanten. En op haar zevende speelde ze al gitaar. En sindsdien is muziek niet meer weg te denken uit haar leven. Haar nieuwste single staat bij ons op de playlist. En die heet My Kind of Magic. toe. En dat is er deze week eentje van onze maandartiest Buck Owens... die lid is van de Country Music Hall of Fame en de Nashville Songwriters Hall of Fame. Hij heeft in zijn carrière 39 studioalbums, 9 live albums, 97 singles uitgebracht... waarvan er 21 nummer 1 hit werden. Het laatste studioalbum dat onze maandartiest uitbracht heet Kicking In... en dat is ons Spotlight album. Je gaat achter elkaar luisteren naar On The Wings Of Love en daarna Kicking In... Dit is het Nashville Spotlight Album. I'm gonna be riding on the wings of love. Out there somewhere. lights are gonna blow away. It's gonna be a brand new day on the wings of love. Hanging on with all of my might. love out there somewhere up above, moving on and moving up on the wings of love. Gonna fly higher than an eagle flies. Gonna be sailing on the silver skies till the stars fall from the sky. I'll be yours and you'll be mine on the wings of love. Dit is het Nashville Spotlight Album. Your eyes are always filled with sweet temptation. twee nummers van ons Spotlight-album. Het laatste album van Buck Owens uit 1991. En dat heet Kicking In. Heerlijke light dance muziek volgens mij ook. Je hoort in de tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album voorbij komen. Maar nu gaan we eerst naar Zuid-Afrika. Voor muziek van Juanita Duplessis samen met Folk Soul Revival. Dit is Bly By My. Daar's de honger en mij, wat niet jij kan stoppen. Daar ze in mij, wat niet jij kan Hoe Hoe kom je nog, als jij die antwoord weet? mijn vrede lê in jou, dus hoe kom ik jou hier wel hou. Ik vraag jou blij bij mij. Ik vraag jou blij in die zachte zand waar die branders breek Daar trek mijn hand die lijn van je naam Waar die hart van vol is loopt die mond van oor Dat wat ons voelt is rein. Niks is in mis op tafel bij vraag je blij bij mij. Ik vraag je blij country classic. In the wild New England ranges came the word one fateful day to every town and village that a boy had lost his way. All the townsfolk quickly gathered and the wild bush horses tossed as they went to search the ranges for a drummer Stephen Walls, that is his name. And nobody doubts his courage, cause he's hardy and he's gay. But there's danger in this country that man has seldom crossed, and they wonder if they'll find alive this little boy. was uit Australië Johnny Ashcroft met Little Boy Lost. Hij overleed vorig jaar mei op 94-jarige leeftijd. En sinds 1986 had hij een plekje op de Australische Hall of Fame. Oftewel de Roll of Renown. Nu hebben we nog voor je klaarstaan muziek uit Nederland, Pussycat en Teenage Queenie. En daarna volk van Jim Croce. I'll have to say I love you in a song. Our mommy stayed inside. And if you ever show up radio show, taking you back to your happy place. passion And it seems like a lifetime to me Oh, darling, can't you see That now I know How wrong one man can be Won't you give me just one more chance Maybe we can make a little romance No reason why you and me Can't get it back together like it used to be Give me, give me, give me just another try I can't have you, I'm gonna die chance? Won't you give it just one more chance? Maybe we can make a little romance. No reason why you and me can't get it back together like it used to be. Give it, give it, give it just another try.